En dus eh, gaat dat in ieder geval eh, er niet van komen. Wel komt er een onderzoek naar de grenzen van het demonstratierecht. Zo wordt er gekeken of snelwegblokkades of brandstichting juridisch beter kunnen worden aangepakt. In België is een oud-jeugdspeler van Sparta opgepakt. Hij zou een hoop clubs en zaakwaarnemers in Europa voor duizenden euro's hebben opgelicht. Zo deed hij zichzelf voor als directielid van een voetbalclub... en zei die interesse te hebben in spelers. Daarna vroeg hij om een voorschot, voor onder meer een medische keuring. En hij ging er vandoor met al het geld. De overheid overweegt te kappen met Facebook. Er is veel gedoe met privacy. Facebook verzamelt een hoop gegevens van gebruikers... maar vertelt niet wat ze er precies mee doen. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat het daarom beter is... als de overheid geen Facebook-pagina's gebruikt. In Groningen hangt de rood-wit-blauw-groene provincievlag uit. De gaskraan is vanaf vandaag definitief dicht. Demissionair staatssecretaris Veilbrief zette vanmiddag zijn krabbel... onder de wet met daarin het verbod op gaswinning in Groningen. Vandaag dooft de vlam. Beste Groningers, het einde van een tijdperk. Het begin van een nieuwe periode. Een nieuwe tijd waar hopelijk die aardbevingen steeds minder voorkomen. Maar we zijn er nog niet. Dat laatste vinden ook veel Groningers. Het is volgens sommigen dan ook nog te vroeg om feest te vieren. Het is natuurlijk nog niet afgelopen. De gaskraan gaat dicht. Dat is een heel symbolisch moment. De oorzaak wordt weggenomen. Maar heel veel mensen hebben nog schade die niet opgelost is. Zitten nog in onzekerheid over versterking. Of zitten er middenin. Voor die mensen is het natuurlijk heel begrijpelijk dat het echt nog geen feest is. Dan nog het weer. Vanavond valt er hier en daar nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken en wordt het een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat ongeveer 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Schiphol en Hoedevaartsveen 10 minuten oponthoud. Op de N9 Alkmaar richting Den Helder tussen Afrit Egmond en Schorrel 10 minuten... De N201 hoofdweg richting Zandvoort voor Heemstede 10 minuten. De N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen Liss en de aansluiting met de N207 20 minuten vertraging. De N247 Amsterdam-Hoorn tussen de aansluiting met de Ring en Broek in Waterland 10 minuten oponthoud.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 en speelt dus volgend seizoen in de eerste divisie. De NAVO stuurt extra luchtverdedigingsmiddelen naar Oekraïne. De eh, defensieministers hebben dat in Brussel beloofd aan president Zelensky. Het gaat onder meer om Franse wapensystemen. De Rijksoverheid gaat van Facebook af als het bedrijf de privacy van gebruikers niet beter beschermt. De overheid heeft allerlei Facebook-pagina's waar informatie met burgers wordt gedeeld. De autoriteit persoonsgegevens vindt dat die privégegevens van gebruikers niet goed genoeg zijn beschermd. Het weer, vanavond opklaringen maar ook nog buien. Vannacht is de graad of drie. How did you know?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 En I'm us oh yeah, alright Don't stop the dancing One more time, we're gonna celebrate Oh yeah, alright Don't stop the dancing One more time, we're gonna celebrate Oh yeah, alright Don't stop the dancing One more time, we're gonna celebrate Oh yeah One more time celebrate.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 We're gonna celebrate, celebrate free One more time This got me feeling so free We're gonna celebrate Celebrate and dance so free One more time This got me feeling so free We're gonna celebrate Celebrate and dance so free One more time This got me feeling so free We're gonna celebrate yeah.